7 uur. Door Megens met het NOS-journaal. De korpschef van de nationale politie Erik Akerboom vindt dat wispelturig beleid van de politiek ertoe heeft geleid dat de drugscriminaliteit in Nederland zo groot kon worden. Hij hekelt in een interview met de Volkskrant het op- en afbeleid van opeenvolgende kabinetten, waarbij er eerst duizenden mensen werden ontslagen en er nu weer veel vacatures zijn. Daardoor kon de politie volgens Akerboom geen goede positie opbouwen in de wijk en raakte sommige criminele jongeren uit beeld. Hij wil dat een kabinet politie en justitie financiert op de lange termijn... en stopt met bezuinigen op de rechtsstaat. Ongeveer 200 woningcorporaties maken bezwaar bij de Belastingdienst vanwege de verhuurderheffing. De 1,7 miljard euro die ze moeten afdragen aan de staat. Volgens de corporaties is de heffing in strijd met de woningwet... omdat die voorschrijft dat al het geld moet worden ingezet voor nieuwbouw... onderhoud, verduurzaming van woningen en betaalbare huren. Zeker vanwege de woningnood vinden de corporaties het onverantwoord om niet al het geld daaraan te besteden. De gemeenteraad in Den Haag heeft geen vertrouwen meer in de twee wethouders die worden onderzocht vanwege mogelijke corruptie. Richard de Mos en Rachid Gwernawi van Hart voor Den Haag Groep de Mos... zouden vergunningen hebben geregeld voor bevriende ondernemers. Volgens burgemeester Krikke gaat de VVD waarschijnlijk proberen een nieuwe coalitie te vormen. Operazanger Placido Domingo vertrekt bij de Los Angeles Opera. Ook heeft hij al zijn optredens afgezegd. De 78-jarige tenor wordt door meer dan 20 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij zegt dat alles gebeurde met wederzijdse instemming. Een oud-agent uit Dallas die vorig jaar haar bovenbuurman doodschoot... is veroordeeld tot 10 jaar cel. Ze was na een lange dienst thuisgekomen en zag dat de deur niet op slot zat. Ze had niet door dat ze op de verkeerde verdieping stond. Ze trok haar dienstwapen en schoot de bewoner dood. Het weer, vandaag buien, af en toe schijnt de zon. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen veel regen en wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De ochtendspits begint normaal. Er is een kwartiertje vertraging op de A7 Hoorn-Zaandam tussen Hoorn en Purmerend Noord.